Door Negens met het NOS-journaal. Premier Rutte noemt de railschoppers in de Schilderswijk in Den Haag achterlijke gladiolen. Hij wil dat de ongeregeldheden direct stoppen. De premier noemde totaal onbestaanbaar dat er zaken worden vernield en dat de politie wordt aangevallen. Ik sta vierkant achter het gezag en achter de burgemeester die hier goed werk doet, zei de premier. Afgelopen nacht was het voor de derde achtereenvolgende nacht onrustig in de Schilderswijk... naar aanleiding van de dood van de Arubaan Henriques. Het Openbaar Ministerie kondigde snel recht aan en burgemeester Van Aartsen zei dat het samenscholingsverbod wordt gehandhaafd. BP heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse overheid... in verband met de olieramp in de Golf van Mexico vijf jaar geleden. Bij de ramp met het lekkende boorplatform Deepwater Horizon... kwamen toen elf mensen om het leven. Er ontstond een enorme schade aan het milieu. BP betaalt 18,7 miljard dollar. Een gedeelte van dat bedrag is een boete en een deel wordt gebruikt om claims te betalen. Verder is ruim 7 miljard bedoeld voor het herstellen van natuurschade. In juli is het in Nederland nog nooit zo warm geweest sinds de metingen zijn begonnen. In Maastricht werd het 38,2 graden. Het record stond tot nu toe op 37,1 graden op 19 juli 2006 in het Zeeuwse Westdorpen. Afgelopen nacht was ook al de warmste nacht ooit met hier en daar minima van 24 graden. Tennisser Robin Haase is er niet in geslaagd de derde ronde te bereiken van Wimbledon. De als derde geplaatste schot Andy Murray, die Wimbledon in 2013 won, walste in drie sets over Haase heen. 6-1, 6-1 en 6-4. Het weer zonnig en zeer heet. Op veel plaatsen is het 34 tot soms wat meer dan 38 graden. In het westen is het wat koeler. Aan de kust is het momenteel nauwelijks 20 eh, graden. Er is kans op een onweersbui. Morgenochtend, na mogelijk wat buien, is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 32 graden en zaterdag ook opnieuw extreem warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is in de Randstad drukker dan gebruikelijk. Dit zijn de langste files van dit moment. De A5 Hoofddorp Amsterdam bij knooppunt Raasdorp 6 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Bodegraven 7. A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft 5. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost 6 kilometer. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen de afrit Westerlee en Vlaardingen-West nog langzaam rijden. Na een ongeluk, maar de weg is wel vrij. Verderop de dagelijkse drukte bij Moordrecht 6 kilometer. En van Gouda naar Hoek van Holland staat bij de afrit Westerlee 2. Op de A27 Utrecht-Almere bij Beeldhoven 4 kilometer. En van Utrecht naar het zuiden bij Noordeloos 7. En verderop bij Werkendam nog eens 5. Veel vertraging op de A28 Utrecht-Amersfoort na een ongeluk bij Soesterberg 7 kilometer. Op de N3 Dordrecht-Papendrecht voor Papendrecht 5 kilometer... De N11 Leiden-Bodegraven voor de A12 2 kilometer. En de N15 Maasvlakte Rotterdam langzaam rijden tussen de afrit Brielen en Hoogvliet 11 kilometer.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 Je vraagt je steeds af, is zij me wel trouw? En als zij eindelijk in je armen rust, dan zijn er weer kapers op de kust. Maar je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je vraagt je steeds af, is zij me wel trouw? En als zij eindelijk in je armen rust, dan zijn er weer kapers op de kust. Wees verstandig en trouw nu gauw, maar nooit met zo'n mooie vrouw. Anders heb je een reuze last. Ben je in je eigen huis te gast? Hey. Trouw je toch met zo'n mooie je? Hey. Praktische je steeds wisser. Heb ik het nu wel goed gedaan? Hoe zal dit nu verder gaan? Want je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je gaat je steeds af en zijn we wel trouw. En als eindelijk in je armen rust, dan zijn er weer kapers op de kust. je hebt geen smaak. Want dat gebeurt toch maar al zo vaak. Nou zeg dan, ik heb geen mooie vrouw. Maar zij blijft mij voor altijd trouw. Want je bent toch niet gelukkig met een mooie vrouw. Je maakt je steeds af is zijn me wel trouw. En als ze eindelijk in je armen rust, dan zijn er weer kapers op de kust. <laughs> Hé, hey, Bart! Ik zag je vrouw gisteren! Met wie? <laughs> Ik ken er wel om janken, weet je dat? Boeddha at de Zomerdansparty op zaterdag 4 juli aanvang 8 uur s avonds. Lekker dansen op een zomerse global mix van jazzy Grooves, Latin, Arabisch en Balkan Beats en African Rhythm. Tot funk, dance en trance. Meer informatie? De haven van Zandvoort, strandafgang Paulusloot 9, prijs per persoon is 10 euro en het is rond de klok van 12 uur afgelopen. One day we walked along the sand, one day in early spring. You held a piper in your hand to mend its broken wing. Now I'll remember many a day many a lonely mile the echo of a piper's song the shadow of a smile the shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn look into see. All the lovely things you are to me. Our wistful little star. was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. spring. All the joy that love can bring. I will be remembering the shadow of your smile.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 dat de nieuwe deadline voor de stabilisatie van het systeem op 1 januari ligt. Van Rijn had eerder beloofd dat het systeem na de zomer al in orde zou komen. Terwijl de Kamer eerder al een deadline van 15 mei had gegeven. De NOS citeert uit de brief dat volgens de staatssecretaris nog wachten is op een aantal spelers op externe onderzoekers die moeten beoordelen of de maatregelen die nu genomen zijn wel werken. Op de Sociale Verzekeringsbank, waar langs de betalingen lopen, die de nieuwe geautomatiseerde verwerking nog moeten testen. En tot slot op de gemeente. Die hebben nog niet alle PGB's aanvragen opnieuw bekeken, wat wel moet in dit overgangsjaar. Van Rijn wil deze zomer hierover afspraak maken met de gemeente... zodat op 1 januari wel alles op orde heeft. Sinds begin dit jaar is het TGB-systeem hervormd. Om fraude te voorkomen worden niet meer de zieken zelf... maar de hulpverleners uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank. Dat gaat echter heel vaak mis. Hulpverleners krijgen regelmatig te laat of helemaal niet betaald. Oh baby man, oh baby man, oh baby man. Oh baby man, so lonely about you. Can't do without you. That's why I dream about you. If I could only put my arms about you, life would be so fair. If you were there, we two could hug and kiss and never tire. I'm on fire. You are my one desire. I get so lonely when I dream about you. Why can't you be there? Tossing and turning in my slumber. Oh, baby, more. holding you, it seems. Oh, baby, I give you kisses without number, but only in my dreams. Oh, baby, my, I get so lonely when I dream about you. Can't do without you. That's why I dream about you if I could only put my arms about you, life would be so fair. Tossing and turning in my slumber, holding you is me. Oh, baby, I give you kisses, but not number, but only in my dreams. Oh, baby, dream about you. If I could only put my arms about you, life would be so fair. Oh, baby, my life would be so fair. Oh, baby, my life would be so fair. U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. On a warm summer's evening train bound for nowhere. I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, Son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces for a taste of your whiskey. I'll give you some advice. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet. His face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. Cause every hand's a winner, and every hand's a loser. And the best you can hope for is to die in your sleep. So when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette faded off to sleep. Then somewhere in the darkness, the gambler he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold, when to hold on, know when to fold when to fold on, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for count when the deal's done. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Op het circuitpark Zandvoort de ACNN op zondag 5 juli. De klasseindeling PTC, Operon, Zilduet, DTC en Open Sportseries is erop gericht om alle coureurs, van beginnend tot professioneel, veel raceplezier te laten beleven. De reglementen zijn dozadig opgezet dat de kwaliteiten van de coureurs het verschil maken en niet de auto. Voor elke toerwagen is een plek in de competitie van ACNN. Elk evenement bestaat uit twee trainingen, één vrij en één kwalificatie en twee wedstrijden. Het motto is veel racekilometers maken met als inzet de prestigieuze Bartesbokaal. Meer informatie, circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. De website is www.circuit-zandvoort.nl ZFM, Westkust, weerbericht. Afgelopen nacht was het de warmste nacht sinds de metingen van 1901. Hoezo zwoele nacht? Vandaag kregen we net als gisteren tropische temperaturen. In de westelijke kustprovincies werkt de wind vanaf zee afkoelend. Vanavond kans op een onweersbui. De komende dagen blijft het erg heet in Nederland. Vandaag is Zeeland de koelste provincie met een maximumtemperatuur van rond de 26 graden. Dit komt doordat de wind daar al vanaf de koelere zee waait. Later krijgt de andere westelijke kustprovincies ook met een iets afkoelender wind te maken. In de oostelijke delen kun je vandaag je lol op. Het kwik bereikt daar 35 tot misschien wel 38 graden. De zon schijnt en kan vergezeld gaan met wat sluierbewolking. Tot de avond blijft het droog. Maar gedurende de avond neemt vanuit het westen de kans op een onweersbui toe. Mogelijk valt daarbij ook hagel. In de nacht dooft de buiigheid uit en koelt het af naar 20 graden in het noordoosten en tot 16 graden in het zuidwesten. Vrijdag blijft het waarschijnlijk droog en wederom schijnt het zonnetje vaak. De middagtemperatuur varieert tussen de 24 graden in Den Helder en 32 graden in Heerlen. Een matige wind draait geleidelijk naar west, naar noordoosten. Zaterdag wordt het snikkerhete dag. In het zuidoosten kan het lokaal 38 graden worden... maar ook aan de noordwestkust wordt het misschien wel 30 graden, tropisch warm dus. Er is zonneschijn, maar ook zeer zeker kans op donkere wolken met regen en onweer. De wind maait uit het overwegend zuid tot zuidoostelijke richting. Zondag zorgt een noordwestelijke wind voor verkoeling. Koud wordt het bij lange na niet. Met een maximum tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in Limburg. Een enkele bui blijft mogelijk. Maar op de meeste plaatsen verloopt de dag waarschijnlijk droog. In de avond stijgt de kans op regen. Ook de volgende week liggen de maximumtemperaturen meestal onder de 30 graden. Echter, met veel zon en af en toe een regen- en een onweersbui blijft het zomers. is weer zover. Op zondag 5 juli weer een mega jaarmarkt in het centrum van Zandvoort. Jaarlijks worden er verschillende megamarkten georganiseerd... waarbij meer dan 300 kramen het hele centrum van Zandvoort domineren. Daarnaast zijn er hier de hele dag diverse attracties. Straattheater, muziekshows en nog veel meer. Leuk voor zowel jong als oud. Tevens speciale acties van de winkeliers. En de laatste jaarmarkt van dit jaar wordt gehouden op 16 augustus en dat is dan meteen een zomermarkt. Kijk voor meer informatie op de website www.zandvoortpromotie.nl En het begint morgens om 10 uur en s'avonds om 6 uur is het afgelopen. Dus de gehele dag gezelligheid in Zandvoort. l'espoir n'est permis. Pourtant, je veux jouer ma chance, même si, même si je devais. Waar komt de gezegde het ei van Columbus vandaan? Op een dag dineerde Christoffel Columbus, terug uit Amerika, met een aantal hoge Spaanse heren. Ze waren niet erg onder de indruk van Columbus' reis naar het westen. Anderen hadden de tocht ook kunnen maken, zei iemand. Columbus gaf geen antwoord, maar vroeg om een ei en daagde de aanwezigen uit om het ei rechtop te laten staan. Dat lukte niemand. En dus deed Columbus het voor. Hij tikte het ei hard op tafel, zodat één kant plat werd en het ei overeind bleef. Dat had iedereen gekund, net als de reis naar de west. Maar er was veel bravoer voor nodig, een helderheid van geest. Het verhaal over het diner en de plagerijen is hoogwaarschijnlijk verzonnen... door Girolamo Benzoni, die zelf door Amerika reisde... en in 1565 een boek uitbracht over de nieuwe wereld. Daarin stond de anekdote over Columbus en het ei. Alweer een verzoekplaat. all I've got. Every day the sun comes up around her. She can make the birds sing harmony. Every drop of rain is glad it found her. Heaven must have made her just doesn't take a lot. You don't ask for things, no Deze zomer staan vijf kiosken op de boulevard tussen Bouwers Palace en het Badhuisplein. In deze pop-up winkeltjes gaan van 3 juli tot en met 2 augustus Zandvoortse ondernemers hun toeristische producten verkopen. Op vrijdag 3 juli om 10 uur opent wethouder Gerard Kuipers en directeur VVV Zandvoort Lana Lemmers de kiosken officieel. Het college heeft besloten om de kiosken voor een proefperiode van een maand toe te staan. De kiosken worden met de rug naar het strand geplaatst... met daaromheen een klein duingebied. Wethouder Gerard Kuipers met onder andere toerisme en economische zaken in de portefeuille. Deze kiosken bieden kansen voor toeristisch Zandvoort. Het verblijfsgebied wordt aantrekkelijk, de bewoners en de bezoekers ontdekken de boulevard opnieuw en het stimuleert de lokale economie. Mocht de proef bevallen, dan krijgt het experiment in de toekomst waarschijnlijk een meer blijvend karakter. Een speciale werkgroep heeft een aantal spelregels vastgesteld en voorgesteld aan het college. Duidelijk is dat er zo min mogelijk overlast voor de bewoners en de horecaondernemers in de nabije omgeving ontstaat. Zo is het niet toegestaan om horeca te exploiteren en veel geluid te maken. Het is de bedoeling dat de kiosken voor toevoegende waarde zijn voor Zandvoort als badplaats waar men kan flaneren. De kiosken zijn de hele periode geopend van 12 tot 6. Op de mooie avonden mogen ze tot maximaal half elf open blijven. Every time I'm away from Liza, water come to me eye. Every time I'm away from Liza, water come to me eye. Come back, Liza, come back, girl. wipe the tear from me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. I remember when love was new, water come to me eye. There was one, but now there's two, water come to me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from the eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from the eye. When the evening starts to fall, water come to me eye. I need to hear my Liza's call, water come to me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. Standing there in the marketplace, water come to me eye. Soon I'll feel her warm embrace, water come to me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. In the shadow I stand a while Water, come to me, I. Soon I'll see my Liza smile. Water, come to me, I. Come back, Liza, come back, girl. Wipe the tear from me, I. Come back, Liza, come back, girl. Wipe the tear from me, I. Every time I'm away from Liza, water come to me, I. Every time I'm away from Liza, water come to me, I. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me I Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me I Afgelopen zaterdag opende wethouder Gert-Jan Bluis een nieuwe wandelroute van het station Zandvoort naar het strand officieel. Het pad bestaat uit grijze stroken en wordt omsloten door groen duinlandschap. Het ontwerp is in samenspraak met Cascoland en direct betrokkenen uit de omgeving tot stand gekomen. Padgasten hebben deze nieuwe route naar zee inmiddels ontdekt en maken er veelvuldig gebruik van. De loper maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Entree Zandvoort... waarbij het Pallasgebied en de stationsomgeving een opknapbeurt krijgen. De route naar zee wordt beter geaccentueerd en het gebied krijgt een nieuwe impuls. Entree Zandvoort heeft een aantal doelstellingen. Verbeteren van het comfort en de beleving van de reiziger. Een betere routing van treinpassagiers van en naar het strand en het dorp. Toevoegen van nieuwe relaties, verbindingen en toegangen. Het duinlandschap laten binnendringen tot in het station en het ontsluiten van het landschap als toeristisch product. Dat verbindt in plaats van scheidt. Treinreizigers van Amsterdam biedt moeten zich direct na aankomst welkom voelen en de juiste sfeer van Zandvoort als metropolitane badplaats gaan beleven. kiss me. Yes, you're gonna say you'll love me, cause I'm gonna love you too. I don't care what you told me, you're gonna say you'll hold me. Yes, you're gonna say you'll love me, cause I'm gonna love you too. After all, another fella took you, but I still can't overlook you. I'm gonna do my best to hook you. After all is said and done, you're gonna say you miss me you're gonna say you'll kiss me. Yes, you're gonna say you'll love me. Cause I'm gonna love you too. I gonna hear those bells ring, cause I'm gonna love you too. After all, another fella took you, but I still can't overlook you. I'm gonna do my best to hook you. After all is said and done, you're gonna say you miss me. You're gonna say you'll kiss me. Yes, you're gonna say you'll love me, cause I'm gonna love you too. I'm gonna love you too. I'm gonna love you too.